met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... De tekst had dinsdag gepubliceerd moeten worden... op de dag dat het vier jaar geleden is dat het vliegtuig in Oekraïne werd neergehaald. Het blad Foreign Policy heeft de conceptversie in handen... waarin scherpe kritiek stond op Rusland. Waarom van publicatie is afgezien is niet bekendgemaakt. Het blad houdt rekening met een mogelijk verband met de top maandag... tussen Trump en Poetin. De biologische landbouw zit in de lift. De biologische varkenstapel groeide volgens het CBS met bijna een kwart ten opzichte van een jaar geleden. In de biologische akkerbouw is vooral de aardappelproductie toegenomen. Ook werd er ruim 12% meer onbewerkte biologische koemelk naar de zuivelfabrieken aangevoerd. En nam het aantal biologische eieren toe met ruim 14%. In Nederland wordt ruim 56.000 hectare landbouwgrond gebruikt voor de biologische landbouw. Dat is ruim 3% van alle landbouwgrond. De brandweer gaat vannacht door met het blussen van een brand in de Loonse en Drunense duinen. Het Brabantse natuurgebied is extreem droog en het vuur woedt nu onder de grond. De hele nacht worden minstens vier brandweerwagens ingezet. De brand ontstond gistermiddag. De politie onderzoekt de oorzaak. De organisatie van de Vierdaagse raadt wandelaars aan om vandaag vroeg te starten. Dan is het namelijk nog koel. Ook wacht aan het einde van deze derde dag de zeven weg, waar lopers beter niet op het heetste moment van de dag kunnen lopen. Vandaag starten ruim 42.500 wandelaars op de dag van Groesbeek. Gisteren waren er 1344 uitvallers. Het weer, vannacht vrij helder, 11 tot 17 graden is het. En er kan een mistbank ontstaan... Overdag weer zon afgewisseld door bewolking. Dan wordt het 23 tot 30 graden.